Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland wordt een brievenbusfirma's. Vanaf 2021 wordt er een belasting op royalties ingevoerd, heeft het kabinet besloten. Dat betekent dat artiesten als de Rolling Stones en U2 en ook bedrijven als Starbucks hier belasting moeten betalen. Daar zijn ze nu nog van vrijgesteld, een reden voor hen om hun geld via Nederland door te sluizen. Er komt meer ruimte voor bedrijven die zich echt in Nederland vestigen. Staatssecretaris Snel van Financiën zei dat hij af wil van het imago van Nederland als belastingparadijs. Minister Hoekstra van Financiën heeft geen aanwijzingen dat er iets mis is met de Nederlandse verzekeraar Vivat, eigenaar van Reaal en Zwitserleven. Hij zegt dat naar aanleiding van de ophef over Ambang, het Chinese moederbedrijf van Vivat. Vanochtend werd bekend dat de Chinese autoriteiten de leiding van Ambang hebben overgenomen, omdat het bedrijf zich bezig zou houden met illegale praktijken. Hoekstra noemt de berichten uit China zorgelijk en volgt die op de voet... omdat hij het belangrijk vindt om te weten wat zich daar afspeelt... maar volgens hem heeft het niets te maken met Vivat in Nederland. Opnieuw is een Russische sporter op de winterspelen betrapt op doping. De piloot van het bobsleedteam Nadezhda Sergejeva is positief getest... Eerder werd curler Alexander Kruzelnitski betrapt op het gebruik van meldonium, De Russen doen onder neutrale vlag mee aan de Spelen vanwege eerdere dopingschandalen. Opnieuw goud voor Kjeld Nuis op de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Na zijn gouden medaille op de 1500 meter vorige week... was hij vandaag ook de snelste op de 1000 meter. Het zilver was voor de Noord-Lorensen, brons was voor de Koreaan Kim. Kai Verbij eindigde als zesde, Koen Verwij werd negende. Het is de achtste gouden medaille voor Nederland op deze Spelen. Het weer vrij zonnig en een graad of drie. staat een stevige noordoostenwind. Ook morgen vrij zonnig en een graad of drie. Vanaf zondag is het overdag tegen het vriespunt... en s'nachts is er matige tot plaatselijk strenge vorst. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De A4 Rotterdam-Den Haag is in beide richtingen dicht bij de Benelux-tunnel. heeft te maken met een technische storing. Vooral richting Rotterdam heb je veel vertraging. Omrijden kan via de zuidkant van Rotterdam over de Van Brinoordbrug. Door een kapotte vrachtwagen op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij Rotterdam Airport. 6 kilometer file, de rechterrijstrook is dicht, vertraging daar ruim een kwartier.